uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet wil de horeca volledig sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Bronnen zeggen dat dat vandaag vrijwel zeker bekend wordt gemaakt op de persconferentie. Verder wordt de verkoop van alcohol in de avonduren verboden... en ook online bestellen en laten bezorgen van drank is niet meer toegestaan. De extra beperkingen zouden twee weken moeten gaan gelden. Koninklijke Horeca Nederland zegt in reactie dat sluiting van de horeca... de doodsteek is voor veel ondernemers. De brancheorganisatie is boos omdat hij niet betrokken is geweest bij het besluit. Eerder lekte ook al uit dat het kabinet wil dat volwassenen niet langer in teamverband zullen sporten. En ook zou het reizen met het openbaar vervoer mogelijk aan banden worden gelegd. En mogen er thuis niet meer dan drie mensen per dag op bezoek komen. De commando in opleiding die in 2018 overleed tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal... is vermoedelijk getroffen door het verschijnsel shallow water blackout. Dat is de conclusie van de inspectie Veiligheid Defensie. Het gaat om een bewusteloosheid door hyperventilatie die optreedt als iemand vlak voor duiken nog snel diepe teugen lucht neemt om langer onder water te kunnen blijven. Het risico is onder professionele duikers bekend, maar volgens de inspectie niet bij Defensie. De inspectie adviseert nu onder meer om de voorschriften voor zwemoefeningen aan te passen. Winkels mogen geen desinfectiepoortjes gebruiken omdat ze een risico zijn voor de gezondheid, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Die poortjes zijn bedoeld om klanten te desinfecteren als ze er doorheen lopen, maar volgens de inspectie helpen ze niet tegen het coronavirus. Bij controles vond de inspectie middelen die niet in Nederland zijn toegestaan. Bij één winkel werd alcohol verneveld, dat is brandgevaarlijk en ook gevaarlijk voor de ogen. Een Brit moet 11 jaar de cel in voor het chanteren van supermarktketen Tesco. Hij vermengde babyvoeding met metaalsplinters en zette die in de schappen. De rechter vergeleek dat met terrorisme. Er zijn geen baby's gewond geraakt. Het weer, veel bewolking, in het westen wat regen...